In een persconferentie zei hij dat het staakt het vuren in het hele land moet worden uitgevoerd. Daarover valt niet te onderhandelen met de internationale gemeenschap. Eerder vanmiddag kondigde de Libische minister van Buitenlandse Zaken een staakt het vuren af. Maar in sommige steden zou nog steeds worden gevochten. Obama benadrukte in zijn toespraak dat de Verenigde Staten militaire interventie in Libië steunt, maar daarbij niet het voortouw zal nemen. De bedoeling is dat Frankrijk, Groot-Brittannië en de Arabische Liga dat doen. Ook zet Amerika geen grondtroepen in. De Nederlandse regering trekt een miljoen euro uit voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Japan. Het geld gaat via het Nederlandse Rode Kruis naar het Japanse Rode Kruis, dat een centrale rol speelt bij de noodhulp in Japan. Het Nederlandse Rode Kruis heeft een rekeningnummer geopend voor giften, dat is nummer 6868. De verplichte kruisbeelden op scholen in Italië zijn niet in strijd met de wet. Ze mogen gewoon blijven hangen, heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaald. Een lerares in Italië had geklaagd omdat de beelden in strijd zouden zijn met de scheiding tussen kerk en staat. De lerares kreeg in 2009 gelijk van het Europese Hof, maar verschillende landen, waaronder Italië en Polen, gingen in hoger beroep. Het Hof oordeelt nu dat landen zelf mogen beslissen over religieuze symbolen in klaslokalen. Bovendien is er volgens het Hof geen bewijs dat de kruisbeelden invloed hebben op scholieren. Paul de Leeuw stopt met zijn dagelijkse talkshow op Nederland 3, de Madiwodo Vrijdagshow. De Leeuw zegt dat hij er met plezier aan heeft gewerkt, maar hij wil nu nadenken over nieuwe uitdagingen. Van de VARA en BNN had dat niet gehoeven, ze wilden wel een tweede seizoen. Het dagelijkse programma kampte aan het begin van het seizoen met matige kijkcijfers. Nadat het programma in de winterstop werd aangepast, trokken de kijkersaantallen wat aan. De laatste uitzending is eind mei. En dan het weer. Vanavond trekt de regen uit het zuidoosten weg en klaart het op. Minima vannacht rond het vriespunt.